Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten slikken vaker een pilletje of steken een jointje op sinds corona. Onderzoekers zeggen tegen RTL Nieuws dat bijna een kwart van de studenten... het afgelopen jaar meer drugs is gaan gebruiken of met drugs is begonnen. Uit verveling, stress of omdat ze erin worden meegenomen door anderen, bijvoorbeeld huisgenoten. onderzoekers maken zich zorgen, want het gaat ook vaker mis... omdat studenten verkeerd spul gebruiken of te veel. Een heftig verhaal uit Chicago. Een jongen van 13 werd daar een paar weken geleden doodgeschoten door een agent. En nu zijn daar beelden van naar buiten gekomen. Daarop is te zien dat de jongen meewerkte met de politie... geen wapen in zijn hand had en nauwelijks tijd had om te reageren... toen agenten riepen dat hij moest blijven staan. Toch werd hij neergeschoten waarna hij overleed. De video van de schietpartij komt op een gevoelig moment. In meerdere Amerikaanse steden wordt al dagen op rij gedemonstreerd tegen politiegeweld. Ook vandaag staan er weer protesten gepland. Minister De Jonge staat nog helemaal achter zijn testevenementen. De komende tijd kun je naar pretparken, poppodia, zelfs grote feesten... als je van tevoren bent getest. De Tweede Kamer vindt dat dat allemaal wel heel veel geld kost. Maar volgens de jongen draaien de testen om iets anders. Blije gewone mensen die na maanden binnen zitten... weer hele gewone doorsnee attracties bezoeken. Hele gewone leuke dingen voor hele gewone leuke mensen. Virusexperts zijn bang dat alle evenementen nieuwe besmettingen opleveren. In de jaarbeurs in Utrecht kunnen mensen vanaf volgende week tot s'avonds laat gevaccineerd worden. Het is een proef, legt de GGD uit. Om te kijken, als er straks heel veel vaccin komt, en daar kijken we echt enorm naar uit, of het dan ook zin heeft om bijvoorbeeld dag en nacht te gaan prikken. Want dat willen wij graag. We willen zo snel mogelijk iedereen vaccineren om de wereld weer te openen. Eh, maar dan willen we ook kijken, heeft dat wel zin om zo'n laat tijdstip met heel veel personeel klaar te staan? De priklocatie is straks open tot kwart voor twaalf, kwart voor middernacht dus. Dat is nu nog tot acht uur. Het kan handig zijn voor mensen die overdag niet kunnen, maar ook als er straks veel meer vaccins op voorraad zijn... dat het prikken allemaal een stuk sneller gaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het wordt een graad of 11 vandaag. Dit weekend ook droog en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A7 van Zaanstad naar Den Oever. Tussen Purmerend en Horen heb je een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech.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 Never knock it till you try. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really to anybody you had them pretty. All of that body, I ass and titties. And if you An earthquake's out to a girl's guitar They're just another good vibration Een wonderen Oh, het is alsof mijn oren zaan zilveren klokjes horen.